Kees Groot met het NOS-journaal. In het oosten van Afghanistan heeft een vuurgevecht plaatsgevonden... tussen een Afghaanse militair en Amerikaanse NAVO-militairen. Daarbij zijn zowel de Afghaan als een Amerikaan omgekomen. Het incident vond plaats bij een ontmoeting tussen Afghaanse provinciale leiders... en een medewerker van de Amerikaanse ambassade. De Afghaan begon met schieten, de Amerikanen schoten terug... De Amerikanen maken deel uit van een NAVO-trainingsmissie. Ook Nederland levert daar militairen aan. Het doel van de trainingsmissie is een verdere opbouw van een professioneel veiligheidsapparaat in Afghanistan. De derde verdachte van de overval op juwelier Goldies in Deurne is veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar. Er was drieënhalf jaar tegen hem geëist. Volgens de rechtbank is bewezen dat hij twee weken voor de overval het pand en de omgeving heeft verkend. Ook heeft hij samen met de overvallers de vluchtauto geleend en opgehaald. Bij de overval in Deurne ruim een jaar geleden werden de twee daders doodgeschoten door de vrouw van de juwelier. Zij werd niet vervolgd omdat er volgens het Openbaar Ministerie sprake was van zelfverdediging. Uitkeringsinstantie UWV heeft vorig jaar 40% meer overtredingen met uitkeringen vastgesteld dan in 2013. Dat komt door de strengere regels, schrijft het UWV in zijn jaarverslag. In totaal waren er ruim 65.000 overtredingen. Ook tegen mensen die per ongeluk de regels hebben overtreden worden maatregelen genomen. Daarover was de nationale ombudsman eind vorig jaar erg kritisch. Hij vond dat vooral onschuldigen hard getroffen werden door de fraudewet. Inmiddels gaat het UWV soepeler om met mensen die zonder opzet fouten hebben gemaakt. Het weer, het is bewolkt, maar in het zuiden Gelderland en Twente schijnt de zon. Het is 10 tot 14 graden. Morgen bewolking in het noorden, verder flinke periode met zon en dan wordt het 18 graden. Vrijdag kan het 21 graden worden. Dit was het NOS. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad viel op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Laren en Eembrugge 3 kilometer. En op de A13 Den Haag-Rotterdam tussen Ipenburg en Delft-Zuid 4. A15 Rotterdam-Europoort tussen Hoogvliet en Spijkenisse 2. En de A20 richting Gouda tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk 4 kilometer.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 En dat betekent dat we een jaar CFM Jong Zandvoort. Het is Goed, wat gaan we allemaal doen in dit programma? Dus Rond kwart over vier de top 5 games. Rond half vijf de bioscoop top 5. Rond kwart voor vijf de evenementen in Zandvoort voor de jeugd. Dan hebben we rond 5 uur het nieuws. Rond kwart over vijf hebben we de evenementen van het circuit. Om half zes het dier van de week met de naam Wubbo. En rond kwart voor zes typische meesterdingen. Maar we gaan eerst lekker naar muziek luisteren.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 Nights. Het is kwart over vier, dat betekent dat het tijd is voor de top 5 games. I'm a fireball. bij nummer 5. Daar staat Far Cry 3. Voor de PS3, de Xbox 360 en de Windows. Op nummer 4 staat FIFA 15. Ik speel het zelf ook, ik vind het echt leuk. Uh, <laughs> die, is voor de PS4, de PS3, de Xbox 360, de Xbox One en voor Android. Op nummer 3 staat Forza Horizon 2, voor de, alleen voor de Xbox One. Op nummer 2 staat GTA 5 voor de PS3, de Xbox 360 en de Xbox One. En dan op nummer 1. Battlefield 4 voor de PS3, de PS4, de Xbox 360, de Xbox One... voor Android, Windows en iOS. de muziek en je hoort Katy Perry, Birthday.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 Je hoort, je hoort Ed Sheeran met Sing. It's late in the evening, glass on the side, I've been sad with you. the night, ignoring everybody here. We wish they would disappear, so maybe we could get down I don't wanna know if you're getting ahead of the program.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 Op nummer 4 staat Michiel de Ruiter voor 16 jaar en ouder. Op nummer 3 staat Fast and Furious 7 voor 12 jaar en ouder. Op nummer 2 staat American Sniper voor 16 jaar en ouder. En op nummer Idee Normandië 1944 voor 12 jaar en ouder.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 Knock me outside. living is the hardest part. you sent the call out, Send the call out, Send the call out, Send the call out, Send the call out, Send the call out, Send the call out, Send the call out, Send the call out, Send. and tell. Oh. what I did for love. nog één nummertje en dat is Shake It Off van Taylor Swift. En daarna is het alweer kwart voor vijf. Dat betekent dat het dan tijd is voor de evenementenagenda in Zandvoort. shake. shake, Ja, het is kwart voor vijf. Dat betekent dat het tijd is voor de evenementenagenda. shake. evenementenagenda in Zandvoort. De stormloop. De stormloop is een hindernisbaan over een parcours van 6 kilometer. Dat één of twee of drie keer zelfs kan worden gelopen. De centrale start- en finishlocatie en de afterparty is op de paddock van het circuitpark Zandvoort. Het parcours staat bomvol uitdagende obstakels waarbij moet worden geklommen, gesprongen, gekropen en gezwommen. Wil jij meedoen? Op 18 april geef je dan op voor de www op www.stormloopzandvoort.nl. Dit evenement vindt plaats op het circuitpark Zandvoort aan de burgemeester van Alpenstraat 108. America's Sunday. Er is veel aandacht voor alle gemotoriseerde voertuigen uit het land. Van de Stars en Stripes. Het gele terrein staat in, de in het teken van Amerika. Vele auto's uit de States zullen te zien zijn, maar ook trucks en motoren. Dit vindt ook plaats op het circuitpark Zandvoort aan de burgemeester van Alverstraat. Op 19 april ga voor meer informatie naar www.circuit-zandvoort.nl Ja, en dan 27 april, ja ja, Koningsdag. Het hele centrum van Zandvoort verandert in een gezellige rommelmarkt... waar u natuurlijk ook terecht kunt voor verschillende optredens en hapjes en drankjes. Ook aan de kinderen wordt gedacht. Er is een eh, taartenwedstrijd. een zonsopgang hangt de vlag uit en win een taart. Uiteraard de rommelmarkt. Van heel vroeg tot een uur of twee. Een demonstratie van de OSS turngroep. Van half tien tot rond kwart over tien. En dan is er ook een rebuswedstrijd waar ik nog nooit van gehoord heb. Eh, vul de rebus in en lever deze tot uiterlijk kwart over tien in. Op 26 april bij, bij het muziekkapel Raadhuisplein. En dan de officiële opening van half elf tot elf op het Raadhuisplein. En dan natuurlijk waar ik vroeger altijd aan meedeed... was de kinderspelen van de jeugd van 2 tot met 15 jaar. Dat is van 12 tot 4 uur, Gasthuisplein, Zwaluweestraat. Inschrijven vanaf half 12 op het Raadhuisplein. Muziek bij de horeca vanaf 3 uur in het centrum. En dan bevrijdingsdag op 5 mei is er, is er in het dorp vanaf half 11 op het Kerkplein een spannende vossenjacht door het centrum.